Dijkers met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Financiën heeft besloten om de verlichting van de sancties op Russische olie te verlengen met in ieder geval 30 dagen. Volgens de minister hebben landen daarom gevraagd die zwaar worden getroffen door de blokkade van de straat van Hormuz.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 Het OM wil dat een Syrische man die in Druten woont 30 jaar de cel ingaat... Hij zou in 2013 en 2014 in Syrië mensen hebben gemarteld. De man was lid van een paramilitaire groep... die vocht aan de kant van het Syrische regime van dictator Assad. Deze groep sloeg vreedzame protesten neer en sloot Syrische burgers op. De zaak tegen de Syrische man wordt nu in Nederland behandeld... omdat hij in 2021 hierheen is gevlucht. Het beroemde tempelcomplex in Mexico... waar maandag een man schoot op bezoekers, is weer open voor publiek...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 Their angry words sound clear through these thin walls. Around midnight, I heard him shout, Unfaithful one. And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, Who is he?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 Christian.